uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. In Iran zijn twaalf mensen opgepakt die ervan worden verdacht dat ze samenwerken met Israël. Wat de twaalf precies gedaan zouden hebben en om wie het gaat is niet bekendgemaakt. Wel zegt de revolutionaire garde dat ze iets wilden doen dat de veiligheid van de Iraanse natie in gevaar brengt. Iran en Israël beschouwen elkaar als aardsvijand. Autoriteiten in Congo hebben dit weekend honderden gevangenen vrijgelaten. Ze zaten in een overvolle gevangenis in Kinshasa. Volgens Amnesty is er binnen een schrijnend gebrek aan drinkwater en medicijnen. De gevangenis wordt ook wel de hel van Kinshasa genoemd. Aan de voet van de Erasmusbrug is het slachtoffer van een steekpartij herdacht. De 32-jarige Philip Winter werd donderdag uit het niets doodgestoken door een man... toen hij aan het skaten was over de brug. Winter was een Duitser die sinds een half jaar in Rotterdam woonde. De verdachte is de 22-jarige Ayoub M. Hij verwonde ook een andere voorbijganger en is bekend bij de politie. Het Openbaar Ministerie houdt rekening met een terroristisch motief. In Rotterdam heeft de politie tien mensen aangehouden... nadat ze zich hadden misdragen bij de eredivisiewedstrijd tussen Feyenoord en NAC Breda. De groep belaagde het horecapersoneel en gooide een eetkraam om. Ook probeerden sommige buizen en wanden in het stadion te slopen. Volgens de politie zijn zeker zeven arrestanten supporter van NAC. Darter Michael van Gerwe heeft in Budapest de finale van de Hongaarse dartsprijs gewonnen. Hij versloeg Gian van Veen met 8-7. Het was maanden geleden dat Van Gerwe een rankingtoernooi met publiek op zijn naam kon schrijven. In mei besloot hij nieuwe pijlen te gooien. Die zijn iets zwaarder en dat lijkt nu zijn vruchten af te werpen.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 to you. to get to my story But lift me your hands Don't let me down When I find someone new Het voelt zo goed wat ik voor je voel. Zo mm. gezegd. zeggen. We lopen over de kasseien. no one can help me now.